Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het noordoostelijk deel van Syrië zijn vandaag twee Nederlandse weeskinderen van IS'ers... overgedragen aan een delegatie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de overdracht zijn ook twaalf Franse weeskinderen van IS-strijders... aan een Franse delegatie overgedragen. Tot nu toe was het Nederlandse beleid om niet actief IS-strijders of hun kinderen terug te halen. Een derde van de gemeenteraadsleden in Gelderland wordt bedreigd of heeft te maken met agressie. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Gelderland onder bijna 400 raadsleden uit alle 51 Gelderse gemeenten. Landelijk klaagt ongeveer een kwart over bedreiging. In Nijmegen werd een groep raadsleden met de dood bedreigd... bij een bezoek aan een woonwagenkamp. Een ander raadslid uit die gemeente werd achterna gezeten door iemand met een stuk hout. In Zevenaar ontplofte s'nachts een vuurwerkbom bij een raadslid in de tuin. Minister Grapperhaus komt binnenkort met een wetsvoorstel... om de gevangenisstraffen op bedreiging van raadsleden te verhogen. Nu is dat maximaal twee jaar, dat wordt drie jaar. Het YouTube-kanaal met historische beelden van Alkmaar staat weer online. Op het kanaal van het regionaal archief staan beelden uit de Tweede Wereldoorlog... zoals de bevrijding en een propagandafilm van de NSB. Afgelopen week haalde YouTube het kanaal uit de lucht... omdat er beelden opstonden die zouden aanzetten tot haat. Het regionaal archief protesteerde tevergeefs bij Google, de eigenaar van YouTube. Vanochtend meldde Google dat de oorlogsbeelden weer zijn vrijgegeven... omdat duidelijk is dat het om historisch materiaal gaat. De politie heeft vannacht bij Schiphol een automobilist aangehouden... die met 250 op de A4 reed. De maximumsnelheid is daar 100. Waarom de man zo hard reed is niet bekend... maar voorlopig is hij zijn rijbewijs kwijt... en hij moet waarschijnlijk een boete betalen van 2000 euro. Het weer, eerst zon, geleidelijk meer buien met kans op onweer. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 24 in het oosten van het land. De rest van de week blijft het wisselvallig.